Renate Kok met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers worden het in veel sectoren niet eens over een loonsverhoging. Er zijn dit jaar tot nu toe veel minder cao-akkoorden gesloten dan normaal, zegt werkgeversvereniging AWVN. Het betekent dat een groeiend aantal werknemers onder een verlopen cao valt. Volgens vakbond FNV misbruiken werkgevers de crisis. In vitale sectoren en sectoren waar het goed gaat wil de FNV er 5% bij. Werkgevers vinden die looneis van de bond veel te hoog in steeds meer sectoren dreigen er acties. In de metaalsector en in de supermarkten wordt al actie gevoerd. De coronasituatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC is nog steeds ernstig, maar wel beheersbaar. De medisch directeur zei tijdens een persconferentie ook dat er de afgelopen dagen meer ruimte is gemaakt voor opvang van coronapatiënten, ook op de IC. En dat hij dankbaar is voor de hulp van artsen en verpleegkundigen uit Nederland. De derde coronagolf gaat korter duren en het aantal IC-opnames zal op het hoogtepunt minder zijn dan eerder voorspeld. Dat blijkt uit de nieuwste doorrekening van het RIVM die Nieuwsuur heeft ingezien. Eerst werd er uitgegaan van een piek rond 1 mei met 1400 coronapatiënten op de IC. Nu verwacht het RIVM dat die piek ergens half april is en dat er dan zo'n 800 patiënten op de IC liggen. De republikeinse gouverneur van Arkansas heeft zijn veto gebruikt... om een omstreden transgenderwet in zijn staat tegen te houden. Door die wet zouden jonge transgenders niet meer geopereerd mogen worden... of hormoonbehandelingen mogen ondergaan. Zijn republikeinse partijgenoten wisten de wet onlangs... door het parlement van de staat te loodsen. Maar de gouverneur zette daar een streep door. Hij pleit voor meer tolerantie. Noord-Korea doet niet mee aan de zomerspelen in Tokio. Op een website van het ministerie van Sport staat dat het land zijn atleten thuis houdt vanwege de coronapandemie. Het besluit zou 25 maart al genomen zijn. Het weer, veel winterse buien, soms ook met onweer en windstoten.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 In steeds meer sectoren dreigen er acties. Kinderen met ernstige psychische problemen zoals eetstoornissen en depressies... krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, meldt Nieuwsuur. Volgens de inspectie kunnen de wachtlijsten oplopen tot één jaar. Noord-Korea doet niet meer mee aan de zomerspelen in Tokio vanwege de coronapandemie. Zuid-Korea is teleurgesteld. Het land hoopte via de spelen juist de betrekkingen weer aan te halen met Noord-Korea. Het weer, winterse buien, maar ook af en toe zon en een krachtige noordwestenwind. Aan zee is die af en toe stormachtig.